Femke met het NOS-journaal. Nederlandse overheden die nog geld kregen van Landsbanki... hebben dit zes jaar na het faillissement van de IJslandse bank teruggekregen. Het gaat om onder meer de provincies Noord-Holland, Groningen en de gemeente Den Haag. De overheden hadden in totaal nog zo'n 187 miljoen euro te goed. Landsbankie was de moederbank van internetbank iSafe en ging in 2008 failliet. Veel Nederlandse burgers en overheden hadden hun spaargeld bij iSafe staan en dreigden dat kwijt te raken. Een vrouw van 41 uit Utrecht is gisterochtend overleden door drugsgebruik. De vrouw had het Amsterdam Dance Event bezocht. Ze is de derde bezoeker van het evenement die overlijdt na het gebruik van verdovende middelen. De politie waarschuwt dat er mogelijk vervuilde ecstasypillen in omloop zijn. Een Nederlands team heeft in het Oekraïense Torres persoonlijke bezittingen opgehaald van slachtoffers van de ramp. Het gaat om twee koffers. Het onderzoeksteam kreeg eind vorige week te horen dat de koffers gevonden waren in Gradovo. Ze worden eerst in Garkov onderzocht en daarna kunnen de spullen naar Nederland. De politie stopt voorlopig met de aanbesteding van portofoons voor het communicatiesysteem C2000. De korpsleiding gaat de inkoopprocedure met externe deskundigen tegen het licht houden. Dat gebeurt na een schorsing van vijf politiemensen vorige week. Ze worden verdacht van fraude en omkoping bij de inkoop van goederen en politieauto's. Perp in Brabant is een jongetje van zes omgekomen nadat hij in de bakfiets van zijn oppas in het water van de Zuid-Willemsvaart terecht was gekomen. De jongen zat met zijn zusje van drie in de bakfiets. De 64-jarige oppas en het jongetje moesten worden gereanimeerd. De jongen is in het ziekenhuis op overleden. Het weer wisselend bewolkt en een enkele bui. Morgen eerst regen, smiddags zware windstoten en dan gaat het hard regenen. Daarna volgen buien met onweer en hagel. Aan zee wordt het stormachtig met kans op noordwesterstorm. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het is bijna gedaan met de avondspits, maar bij Rotterdam nog niet. Op de A16 Rotterdam-Breda nog 9 kilometer file tussen Knap het Ridderkerk en de Randweg Dordrecht vanwege problemen op de A29. Op de A27 Utrecht-Breda bij Lexmond 3, bij Noorderloos 2 en voor de brug bij Gorkum nog 7 kilometer.